dat vandaag wordt gepresenteerd. De inspectie bekeek 150 verpleeghuizen die alles eerder waren gecontroleerd. 38 daarvan doen het niet goed genoeg... en bij nog eens 11 heeft de inspectie grote zorgen over de patiëntveiligheid. In Jeddah, Saoedi-Arabië, heeft een terrorist zichzelf opgeblazen bij het Amerikaanse consulaat, melden lokale media. De man is omgekomen, twee politiemensen zouden gewond zijn geraakt. Het consulaat was dicht in verband met de viering van onafhankelijkheidsdag in de VS. Twaalf jaar geleden was het consulaat in Jeddah ook doelwit van een aanslag, toen door medestanders van Al-Qaeda. Er vielen toen negen doden. In Oost-Jeruzalem komen 800 nieuwe huizen voor kolonisten, melden Israëlische media. Premier Netanyahu en minister Lieberman zouden ermee hebben ingestemd, al zijn daarover geen officiële mededelingen gedaan. Het plan wordt gezien als een tegemoetkoming aan rechtse partijen. Die hadden kritiek op de bouw van 600 huizen voor Palestijnen in het Arabische deel van Jeruzalem. In Egypte zijn de eerste stoffelijke resten aangekomen van slachtoffers van de ramp met het vliegtuig van Egypt Air. Ze waren eerder al gelokaliseerd op de plaatsen van het ongeluk in de Middellandse Zee. De onderzoekers gaan daar opnieuw naartoe om te zien of er nog meer resten zijn. Het toestel van Egypt Air had 66 mensen aan boord toen het op 19 mei neerstortte. Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang.